7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil onderzoek naar de risico's van besmetting met corona tijdens het vliegen. De anderhalve meter afstand hoeft daar volgens de regels niet gehandhaafd te worden. Volgens het RIVM zijn de risico's aanvaardbaar... omdat vliegtuigen goede luchtfilters hebben, maar de Kamer betwijfelt dat. Minister van Nieuwenhuizen zegt toe aan te dringen op Europees onderzoek... naar de luchtfilters en de verspreiding van corona. Onder meer SP, GroenLinks en ChristenUnie stelden dat het economische belang van vliegen de doorslag heeft gegeven. FC Utrecht legt zich neer bij de beslissing van de KNVB dat er dit seizoen geen bekerfinale meer wordt gespeeld. De club krijgt uit het Solidariteitsfonds van de Voetbalbond 600.000 euro als compensatie. En de clubs in het betaald voetbal gingen daar vandaag mee akkoord. Alleen AZ ontbrak. De nummer 2 van de ranglijst had zich bij de UEFA beklaagd over de eerste plaats voor Ajax op doelsaldo. AZ moet daardoor drie voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. De Spaanse regering gaat ruim 4,3 miljard euro steken in het toerisme. Met het steunpakket wil Spanje onder andere de hypotheekkosten van bedrijven met maximaal een jaar opschorten. Ook kunnen de bedrijven in de sector het geld gebruiken om de coronamaatregelen uit te voeren, zoals het betalen van schoonmaakkosten. Spanje is na Frankrijk het meest bezochte land ter wereld... met zo'n 80 miljoen toeristen per jaar. Vanaf maandag gaan de grenzen weer open voor buitenlandse reizigers. En er komt geen eigen Britse corona-app. De regering stapt over op de technologie van Apple en Google. De Britse app werd al getest, maar bleek alleen te werken op Android-toestellen. De lancering was daardoor al verschoven naar het einde van het jaar... maar de app komt er nu dus helemaal niet. Het weer nog. In het zuiden ontstaan een paar nieuwe regen- en onweersbuien. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen flink wat zon, maar later weer kans op buien met onweer. Het wordt dan maximaal 21 graden. En vanaf het weekend gaat de zon vaker schijnen en wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file van 8 kilometer op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkenveen heb je nog drie kwartier oponthoud. Na een ongeluk van vanmiddag zijn er nog twee rijstroken dicht. Het duurt naar verwachting nog tot 10 uur vanavond voor de A2 weer helemaal vrij is. De politie is nu bezig met een onderzoek en het asfalt moet nog worden gereinigd. Omrijden richting Amsterdam kan via Hilversum over de A27 en de A1.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 Misschien wel. Moet natuurlijk wel even wachten tot ze helemaal uitgezongen is. Davina Michel met eigenlijk de anthem die bij de Dutch Grand Prix hoorde. En dat was meteen ook de teleurstelling van de cursus teleurstellingen ging die, eh, die ook niet eh, door. Dus ja, eh, wat in het vat zit verzuurt niet, denk ik dan. En is dit alternatief genoeg? Nou, ik denk het wel, want ach, over een paar weken dan gaat men toch beginnen met dat Formule 1 seizoen. Doen ze op een, ja, min of meer een wijze zonder publiek, maar wel met Formule 1 auto's. En of dat eh, nou leuk is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk toch dat je de belevingen eh, eromheen eh, moet, moet hebben. En dan gaat het veel meer tot de verbeelding spreken. Ik, ik heb een beetje het idee dat ik dan naar een spookrace zit te kijken... en dat ik alleen maar een aantal mensen zie rijden. En voor de rest, ja, het, een beetje de showigheid is eraf. En dat had eigenlijk ook de bedoeling moeten zijn... toen wij hier op 3 mei dit circus in onze achtertuin zouden moeten hebben... en Davina Michel was een van de mensen die eh, dan de officiële song voor die Dutch Grand Prix mocht maken. En dat heb je dus net kunnen horen. Goed, ik zal hem nog een keer draaien, maar dan wel op zondag 5 juli wat is er dan? Nou, dat is de Grand Prix van Oostenrijk. En ik ben al gevraagd of ik eh, dan eh, de uitzending van Zandvoort op zondag wil overnemen. Dus dan weet je dat vast. Zet maar neer, twee uur. Rond twee uur gaat eh, dit de opening worden. Dat, dat, <laughs> dat weet ik nu al. goed, welkom bij deze wat verlengde alternatieve FM. Want je denkt, nou, ik hoorde toch nu een stem van Jaap Koper. Ja, dat klopt. ik zat het lijstje te maken vanmiddag. En ik denk, oh god, dit ga ik echt niet redden in twee uur tijd... met nog telefonische interviews tussendoor snel een belletje gepleegd met de programmaleider. En die zegt, ga jij maar lekker om 7 uur beginnen. Dus dat eh, heb ik dan uh, mooi in de tas zitten. Dus dat gaan we dan ook nu doen. Eh, gevulde alternative FM met heel veel leuke en nieuwe dingen. Dit was al een tijdje uit. Maar goed, hij heeft het al gedaan. Hard Race. What I feel inside. So here I go. I'll make you see that I could be your fantasy. Oh, I never see me now I'll show you what I nummer eh, wat ik ook in de ochtenduren wel eens eh, draai. Eh, van Stevie May Robin met Out of the Blue. Melle ben ik nog wel eens wat vergeten met Hard Race. Ik, ik, had hem alleen nog aan kunnen kondigen omdat hij zo snel met de vocalen was. Als je dit hoort is het het, het boterhamzakje wat ik over de, de kop heen hang van de, ja, van de microfoon. Dus de popkap, zoals dat heet. Uh, zat hij niet eh, naar mijn wens op. En dan denk je, wat is er dat nou weer aan het eh, uitvogelen? Nee, dat is gewoon een boterhamzakje. Dat heeft alles te maken met het anderhalve meter protocol wat ook hier geldt zodat ik gewoon in het boterhamzakje kan spugen... zonder dat een ander straks er weer last van heeft. Ja, zo werkt dat. Ehm, ik zei al, Hard Race, die moet ik nog, nog een keer draaien... bij de ochtendshows tussen 10 en 12. Ochtendprogramma, moet ik eigenlijk zeggen. Er zit af en toe wel degelijk informatie in... Dat was ehm, vanmorgen ook het eh, geval tussen 10 en 12. Eh, twee vaste onderdelen. Ik was er zelf één van om eh, mijn eigen programma aan te kondigen. En die andere, dat was Jelmer, die ook het laatste nieuws volgt. En dat programma dat is min of meer ontstaan op een gegeven moment in april. omdat de boel hier op een gegeven moment ook even dicht moest. Dat had te maken met ja, dat er zoveel eh, mensen maar in het pand aanwezig mochten zijn. Dat, eh, dat is de huisbaas die dat uh, regeltje heeft opgelegd. heb ik niet verzonnen. En twee, er is dan ook nog een situatie dat je dan maar met één man in de studio... of één persoon in de studio mag zitten. Omdat er anders wel heel erg veel kansen op ja, narigheid is. Tenminste, dat risico wenste de omroep niet te nemen. En ja, we zijn vrijwilligers... Dus je wil natuurlijk niet op je geweten hebben dat je dan op een gegeven moment eh, wordt besmet met het C-virus. Dat, dat is eh, een beetje het uitgangspunt eh, geweest toen. En ja, dan zie je op een gegeven moment ergens een stukje in de plaatselijke krant komen. Dan denk ik, goh, heeft die man dat dan ook geweten? Nou, ik denk het niet. Dus daarom geef ik de tekst en de uitleg eh, er maar even bij. Dat er binnen twee weken gewoon weer een eh, live eh, programma was. Waar alles werd besproken. Dus ik, ik heb een beetje het idee dat die column eigenlijk een beetje kant nog wal had geraakt. Maar dat is mijn eigen bescheiden mening. Maar goed, ze geven tegenwoordig iedereen een, een, plek in die krant. Dus nou ja, ik, ik krijg <laughs> gewoon cent uit op deze zender. in ieder geval tien voor half acht inmiddels geworden. Eh, we gaan eh, gewoon vrolijk eh, verder met wat muziek te draaien. En ook deze persoon heb ik al gedraaid in datzelfde ochtendprogramma. Andrew Lauret. En ik moet je zeggen, ja, hij past ook wel in een programma als dat tussen 10 en 12. We know! en eh, scharen onder eh, de categorie indie folk. Want anders eh, kom je niet bij King Ford Records uit, denk ik. Joey Vriend was dat met There For You. Daarvoor We Know van Andrew Lauret. Een paar weken terug had ik een gesprek met deze dame. En dat ging over haar muziek. Nederlandstalig, delize en Verbonden. skin. En laat het nu gone, I'm only lost, a lonely panda. They said it would go away, they said it would go away. Say you can show the pain, stays in my heart, love. They said it would be a drain, they said it would be a drain. Miss being ball and chain, lose from your heart, love. to treasure. It's harder yet to let it go. Feels like a loss I'll definitely regret. So now I feel even bitterness has its silver lining. Now I deal with my loneliness without even trying. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain stays in my heart. Love. They said it would be a drain. They said it would be a dream, miss being ball and chain. Lose from your heart, love. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain, stays in my heart, love. They said it would be a dream. They said it would be a dream, miss being ball and chain. Lose from your heart, love. Ja, we hadden ze vorige week in de uitzending I'm Lotus and Stays in My Heart. Bent komt uit Den Haag. Ehm, dat is eh, volgens mij ook het eh, geval met... Oh nee, dat is eh, niet het geval. Ik zit, zit even een beetje te kijken. Het is iets heel anders. Moet ik het toch even aanpassen in het, <laughs> systeem. in, in de meldingen die ik rond heb laten gaan. Ach, dat overkomt mij toch nog wel eens. Dus ik denk dat het ergens vandaan komt. En dan blijkt het dus eh, uit Havenstad eh, te komen. dat is niet deze band, maar eh, ik, heb het over een andere band. Ik zit hard op te, denken tijdens de radio. Want dan denkt iedereen van, waar heeft hij het over? Nou, ik heb het over een band Coco. daar heb ik het over. Die gaan we straks interviewen. Ik zei dat ze uit Den Haag komen, maar ze komen gewoon uit Rotterdam. Dus dat ga ik dan eventjes recht breien op de sociale media. Dat gaat nog wel even wat tijd duren. I'm Lotus, daar hebben we het vorige week over gehad. dat is een een band uit eh, Den Haag. Ze hebben eh, mee mogen doen aan de Rotterdamse dakdagen. En toen hebben ze dit nummer Stays in My Heart hebben ze toen eh, gespeeld. De hoorde je ervoor met verbonden. Nu weer even wat... Ja, toch even wat vlotter werk in dit gedeelte van het programma. Maar goed, dat mag ook wel, denk ik. En dat is Meadow Lake en Dirty Habit. Gevolgd door Derkomste Delven van Moorpark. Park. far Moorpark met uh, There Comes the Devil. Het is uh, eh, 9 minuten over half acht inmiddels eh, geworden. En daarvoor hoorde je Dirty Habit van Meadow Lake. en dat was weer een blokje die ik er even tussendoor moest doen. ja, we zijn iets eerder begonnen met, met deze uitzending. En dat heeft alles te maken dat het gewoon spitsuur is geweest met het aanbod. En dan moet je op een gegeven moment eh, gaan schuiven en bedenken. En dit is dus eh, gewoon eenmalig. is dus een noodsprong en eh, niet meer dan dat. Dus dat is de reden. Ehm, we gaan weer gewoon verder met nog een, stukje muziek. Hier is Ivy die binnenkort iets gaat doen op het, op het internet met live shows. Dus dat zeggende gaan wij zijn laatste single draaien. One Two heet het nummer. Go van Sam en Julia. Eh, die hebben we al eens eerder eh, gedraaid. Eh, nu dus een nieuwe single. Die is vorige week uitgekomen. afgelopen vrijdag. Ja, dan hebben we niet altijd uitzending. Ik kan wel verklappen dat er volgende week ook weer een nieuw materiaal in zit. En die is van toch iemand die ik dan eh, uit het verleden nog uh, ken. Dus eh, het is zo een beetje altijd toch proberen nieuwe dingetjes te vinden. En dat is dus met deze ook gelukt. Sam en Julia met One Man Show. Daarvoor hoorde je Ivy. En achter Ivy schuilt Diederik Brandsma. die ook bezig is. moet ik weer even de boel erbij pakken. Wat, wat hij allemaal aan het uitspoken is. Want ik zei al dat er een aantal live online shows komt. zo bijvoorbeeld in Hedon in Zwolle. Daar gaat zaterdag het ene en ander gebeuren. Want dan gaat hij eh, spelen. Eh, het is het, eh, de, Lost Control Livestream Tour. dat, dat, is, heeft hij, dat heeft hij een paar weken geleden heeft hij dat, uitgelegd. Ik geloof dat het alweer twee weken terug is. dat hij hier bij ons in de uitzending is geweest om daar wat over te vertellen. dan gaat hij naar het Bolwerk in Sneek. dan naar Paradiso in Amsterdam. Ja, ja, ook dat doen ze daar. dan komt er gewoon een livestream en dan zie je dus misschien een hele lege zaal. En daar staat hij dan te spelen. Eh, dan zo wat van, eh, de Zokkerzaal in Gouda. De Pul in Uden. En dan het eh, Stadstheater in, nou ja, in ieder geval... daar in Zoetermeer, daar speelt hij ook. Dus het zijn, het zijn, toch, nog, het zijn, het zijn toch nog wel even wat, wat zaken die op dit moment spelen. Hier bij Alternatieve VIM wat we dan allemaal een beetje moeten meenemen. Nou, deze dames, die bestaan niet meer maar desalniettemin is eh, het eh, werk wat ze achter eh, hebben gelaten... altijd nog de moeite waard om te draaien. De dames van Dakota met Four Leaf Clover. Let's sit down and talk it over. van eh, de Rob Agda wordt van 2018-2019. Eigenlijk de laatste uitgave, want uh, dit is net eh, de, de Eredivisie, maar dan van de muziek tenminste. <laughs> Hoewel, het is vergelijkbaar met een voetbalcompetitie, want in de jaargang 2019-2020 eh, zal misschien wel een wijze jury eh, moeten zijn... die op basis van de voorrondes dan moet aangaan wijzen... wie er dan uiteindelijk eh, de winnaar is. Want of het ooit nog zal komen tot een, tot een finale... dat is nog maar af te wachten. Eli hoorde je, want de EP heet From 20 to 21... Baby Lion was het eh, nummer wat je hebt eh, kunnen horen. En voor Lief Clover van Dakota hoorde je daar weer voor. Nou, we hebben er nog eentje die we kunnen draaien. En dat is eh, Benjamin Pro, Die het gat gaat opvullen tot aan het nieuws van 8 uur. Quarantunes heet de EP en een Little Bit of Lie. Je zou hem toch eigenlijk verwachten op een, op een dag als de vrijdagmiddag tussen 5 en 7. Maar goed, het is een stille hint nothing ever But I didn't know it'd be this hard Living my life like this I knew it would be lonely But I am not alone Cause there's a million other people that's just like me They gotta stay at home And the pubs and the bars and the restaurants are closed before we're free again. Nobody knows I get a little bit light when the sun shines from my balcony at home. And I need it, there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not alone. I can do this. I do a little dance on my own. Wow. It's a tricky situation when the freaking population is in social isolation, man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now I don't plan on hibernating, cause this music needs making. I can share it on my Instagram. I'm digitally lyrical, giving y'all vibrations. I'm stationed on house party. You should come and take a visit. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows. I get balcony at home, and I need it. There's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit life when I hear it, and I know I'm not alone. I got music, I can do this. I do a little dance on my own. Whoa, whoa. get a little bit life when the sun shines on my balcony at home. And I need it, there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not dance on my own. Whoa. het NOS nieuws van...